Ik begrijp volledig dat die er ook helemaal klaar mee zijn. Maar het is gewoon op dit moment simpelweg niet mogelijk om dat nu te doen. Dat is echt een te groot risico nog. Die deuren en gaan hopelijk, ja, wij, eh, wij zullen dat eh, niet nu gaan verruimen meteen. Dat gaat niet. Maar we gaan wel eens in gesprek om te kijken onder welke voorwaarden en wanneer ze ook dan weer wel kunnen. Het kabinet beslist over twee weken over nieuwe versoepelingen. Ze willen eerst kijken hoe het in de ziekenhuizen gaat. Reddingswerkers in Marokko zijn er nog niet in geslaagd het jongetje te bereiken dat vastzit in een waterput. Via buizen naast de put proberen ze het kind te bereiken, maar er is instortingsgevaar. Het jongetje van vijf zit nu drie dagen vast. Op camerabeelden is te zien dat hij nog in leven is. De politie in Canada gaat harder optreden tegen vrachtwagenchauffeurs... die protesteren tegen de coronamaatregelen. Chauffeurs blokkeren al acht dagen het centrum van de hoofdstad Ottawa. De demonstranten vernielen dingen en bedreigen journalisten en etnische minderheden. Niet oké vindt de politie, die dreigt nu de vrachtwagens weg te slepen. En vliegen er binnenkort eieren door de lucht in Rotterdam. De mensen daar zijn niet blij dat een oude iconische brug in hun stad uit elkaar moet worden gehaald. Het superjacht van de rijkste man ter wereld, Amazon-oprichter Jeff Bezos, kan er anders niet door. Pablo is daarom een Facebook-actie gestart. Hij wil met andere stadsgenoten eieren gaan gooien naar het schip, zei hij tegen Hart van Nederland. Omdat ik vond dat er een beetje een statement gemaakt moest worden op een ludieke manier. Naar dat je niet, als je maar heel veel geld hebt, dat we even de brug uit elkaar halen. 4000 mensen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het eiergooien. Pablo wil wel benadrukken dat het om een grap gaat. En dan nog het weer.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 Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.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 What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh, oh. nothing here was broken or wasted. Oh, oh, oh we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change.